Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Armando Museum bij Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad heeft 1,6 miljoen euro om het landhuis Oud-Amelis weer te restaureren, zodat het museum er zijn intrek in kan nemen. Jarenlang zat het Armando Museum in de Elleboogkerk in Amersfoort, die in 2007 afbrandde. Veel Utrechtse gemeenteraadsleden vragen zich af of het museum in Amelisweert wel 40.000 bezoekers zal trekken, wat nodig is om de exploitatie rond te krijgen. Maar nadat wethouder Lindmeijer had beloofd dat de subsidie niet zal worden gebruikt om eventuele tekorten te dekken, ging de raad in ruime meerderheid akkoord. In Afghanistan hebben Taliban-strijders een hotel net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Volgens het persbureau Reuters zijn enkele hotelgasten gedood. Ook worden gasten gegijzeld, onder wie vrouwen en kinderen. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en buitenlanders komen. Toen de zwaar bewapende Taliban-strijders het hotel binnengingen ontstond een vuurgevecht met agenten. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de aanval is gericht tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden, terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. In Mexico is een zoon van de meest gezochte drugsbaron opgepakt. De Mexicaanse marine arresteerde hem in de westelijke deelstaat Jalisco. Zijn vader is Joaquín Guzman, de baas van het machtige drugskartel Sinaloa. Die ontsnapte elf jaar geleden in een waskarretje uit de gevangenis. Sindsdien is hij voortvluchtig, maar hij geeft nog steeds leiding aan zijn machtige kartel. Zijn 26-jarige zoon Jesus, die nu is opgepakt, is drie jaar geleden in de VS aangeklaagd voor drugshandel. Het is niet duidelijk of Mexico hem zal uitleveren. Het weer, het is nu overal droog, minimaal rond 12 graden. Overdag bewolkt met kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En het ritme van ZFM op tv, radio en internet.